Mensen moeten daarom volgens hem niet te veel hoop hebben dat alle maatregelen van tafel kunnen. En vrijdag komt het OMT weer bijeen. Als er ruimte is voor versoepelingen zal het OMT tegen het kabinet zeggen... doe dat in kleine stapjes, denkt Bonte. Bonaire voert strengere coronamaatregelen in vanwege het oplopend aantal besmettingen. Er mogen minder mensen bij elkaar over de vloer komen. De horeca gaat om middernacht dicht en in restaurants mogen nog maar vier volwassenen aan een tafel zitten. En verder mogen buitenactiviteiten nog maar voor 50 man met vaste zitplaats en mag er niet worden gezongen of gedanst de strengere maatregelen op het eiland gelden zeker één maand. Zo'n 177.000 vleeskuikens van een pluimveebedrijf in Bleia in het noorden van Friesland worden gedood omdat er vogelgriep is vastgesteld. Ook 45.000 kuikens van een bedrijf verderop moeten preventief worden geruimd. Europa kampt met de zwaarste vogelgriepuitbraak ooit. En vandaag is het 25 jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht werd gereden. De NOS zendt daarom de hele tocht van 1997 online uit. Over een half uur begint de uitzending. 16.500 mensen die begonnen aan de Tocht der Tochten. Ruim 11.000 haalden de finish. Bij de mannen won Henk Angenent, bij de vrouwen Klasina Seinstra. Ruim 9 miljoen Nederlanders zagen de laatste Elfstedentocht live op tv. Het weer nog. In het zuiden flink wat regen. In de rest van het land enkele buien. Overdag overwegend bewolkt en enkele buien. In het zuiden valt geruime tijd regen.